Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd... om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren... omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer... met maximaal driekwart van de zaalcapaciteit. Volgens Brouwer wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kon worden tussen popconcerten en dansevenementen. Het ziekteverzuim in de zorg blijft hoog. In de maanden april, mei en juni was het verzuim 6,5 procent. Dat is het hoogste in het tweede kwartaal sinds 2003, meldt het CBS. Een ziekteverzuim van 6,5% betekent dat van de 1000 werkdagen er 65 niet zijn gewerkt doordat iemand zich ziek meldde. In hoeverre de coronapandemie hier hierin heeft bijgedragen is niet duidelijk. Het AD mag morgen een artikel over kroongetuigen Nabil B. publiceren. Dat werd besloten in een kort geding dat was aangespannen door Peter Schouten, de advocaat van B. Die wilde publicatie voorkomen. In het artikel staan appberichten die de kroongetuige vanuit de gevangenis uitwisselde met zijn vriendin en familie. De komende dag gaat het Marengo-proces verder in het proces staan hoofdverdachte Ridwan Taghi en 16 anderen terecht. Op Curaçao mag het homohuwelijk niet verboden worden. Dat heeft de rechter op Curaçao besloten. Zolang er voor stellen van hetzelfde geslacht geen gelijkwaardig alternatief is... zoals het geregistreerd partnerschap... komt het weigeren van het homohuwelijk volgens de rechter neer op discriminatie. In 2018 lag er een wetsvoorstel om het homohuwelijk mogelijk te maken... maar dat haalde het niet. Het weer. Vannacht ontstaan regionaal wat mistbanken en koelt het af naar een graad of 10.